Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Hulporganisaties zijn kritisch op de luchtdroppings die Nederland boven Gaza wil uitvoeren. Volgens het Rode Kruis is het duur, inefficiënt en gevaarlijk. Amnesty International noemt de actie vooral symbolisch. Nederland kondigde de voedseldroppings vanavond aan. Die worden vanaf volgende week vrijdag uitgevoerd in samenwerking met Jordanië. Bedoeling is zo dagelijks 24 ton te droppen boven Gaza. Door de hek bij het OM zitten verdachten volgens advocaten langer vast. Het OM heeft twee weken geleden alle systemen losgekoppeld van het internet vanwege de veiligheid. Sindsdien moeten documenten worden uitgeprint en via de post worden verstuurd. Daardoor komen advocaten moeilijker aan informatie en kan bewijsmateriaal niet altijd getoond worden in de rechtszaal. De Amerikaanse president Trump zegt twee nucleaire onderzeeërs te verplaatsen... na dreigementen van de voormalig Russische premier Medvedev. Op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump het over uiterst provocerende uitspraken. De afgelopen dagen ruziede Medvedev openlijk met Trump op sociale media. En gisteren zei hij dat Trump niet moet vergeten dat Moskou over nucleaire aanvalscapaciteiten beschikt. Medvedev was eerder president en premier van Rusland. Nu is hij vicevoorzitter van de Veiligheidsraad in het land. Curaçao mag illegale immigranten niet meer automatisch opsluiten. Het Hof van Justitie oordeelt dat detentie niet standaard mag volgen als iemand illegaal het land binnenkomt. De autoriteiten moeten ook per geval bekijken of er ook andere lichtere maatregelen mogelijk zijn, zoals een meldplicht. Mensenrechtenorganisaties spreken van een doorbraak. Amnesty International had de afgelopen jaren veel kritiek op het beleid van Curaçao. Het weer. Wat minder regen, maar de komende nacht volgen er opnieuw buien. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Ook morgen eerst buien, later vooral in het westen droog en zon bij zo'n 21 graden.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 Oh no, no, I don't know Do I, do I, do I, do I, do I let you go? you yesterday, didn't take my breath away. Thought that we had something, but I all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. See us in the club, we'll be acting real nice. hiding better gets better. So many questions, but you don't wanna ask. Cause all the answers they never seem to last. You know your future don't have to be your past, so don't fall apart. And every time you start to lose the fight. my mind. me nog steeds Oh day, oh day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben uit deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt dat mijn hart breekt No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, toe lekker, dan, toe lekker, dan, toe lekker Want ik ga dan, toe lekker, dan, toe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, toe lekker, dan, toe lekker, dan, toe lekker tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Hey, ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Denk je dan maar hard, want je hebt me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben na deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt aan mijn heartbreak No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, lekker, dan, dan, dan, dan, doe lekker. Ik ga dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Ik ga dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Ik ga dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Ik ga dan, doe lekker. Dan, doe lekker. Dan, doe lekker. away. You might not be. jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women hi, I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to cloud nine headaches, is it anxious if I am driving in that SUV?